4 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De NS heeft twee hoge managers samen 565.000 euro aan ontslagvergoeding betaald. Dat staat in het jaarverslag dat de NS vandaag heeft gepresenteerd. De twee maakten deel uit van de top van de NS, maar zaten niet in de raad van bestuur. De NS is voor 100% eigendom van de Nederlandse staat. Twee jaar geleden leidde de vertrekpremie van toenmalig bestuursvoorzitter Huges tot grote ophef. Ook minister Dijsselbloem was toen tegen betaling van een ontslagvergoeding. Vier grote Nederlandse banken gaan samen veiligere diensten voor ouderen ontwikkelen. Ze komen daarmee tegemoet aan de oproep van staatssecretaris Van Rijn... die vindt dat banken te weinig doen om financieel misbruik van ouderen te voorkomen. Jaarlijks zijn er tenminste 30.000 gevallen van financieel misbruik van ouderen. Maar vermoed wordt dat het werkelijke cijfer veel hoger ligt. Veel ouderen doen geen aangifte omdat ze zich schamen of afhankelijk zijn van de oplichter. In Oorschot in Brabant is vlak voor het weekend een illegale sigarettenfabriek opgerold. De Fiat vond er bijna 9 miljoen sigaretten, zo'n 20.000 kilo tabak en een complete productielijn voor sigaretten. Acht mensen die in de fabriek bezig waren zijn opgepakt. Dat zijn mannen uit Letland, Litouwen en Moldavië. Volgens de Fiat was de schatkist meer dan 3 miljoen euro aan accijns misgelopen... als de sigaretten op de markt zouden zijn gekomen. Friesland Campina wil zich meer gaan richten op zuivelproducten. Daarom wordt dochterbedrijf Riedel in de etalage gezet. Daaronder vallen merken als Appelsientje, Coolbest en Dubbel Fris. De zuivelproducent denkt dat Riedel los van het moederbedrijf beter kan inspelen op de veranderende eisen van de consumenten. Riedel is een relatief klein onderdeel van Friesland Campina, dat in Nederland marktleider is op het gebied van houdbare en gekoelde vruchtensappen. Het weer, vanmiddag geregeld buien, vooral in het oosten, midden en zuiden van het land. Het wordt rond de 8 graden. Vanavond klaart het hier en daar op. Vannacht regent het weer een tijdje. En morgen is het dan overwegend droog, maar tegen de avond opnieuw regen. Ook dan is het rond de 8 graden. Dit was het NOS Short. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat tussen Hilversum en Eembrugge 2 kilometer file. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda tussen Rotterdam Prins Alexander en Knoop het Gouwen 6 kilometer met een kwartier vertraging.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 No, no, no, no. leaving, cause she can't take the pain. It's hard to continue this love, it ain't the same. Can't forget the things that I've done inside her brain. Too many lies committed, too many games. She feeling like a fool getting on the last train. Trying to maintain, but the feeling won't change. I'm sorry for the things that I've done and what I became. Caught up in living my life in the fast lane. Blinded by lights, cameras, you know the frame. I don't know the reason why I did these oh, things. emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby. Even though I love her and she all in my world, I give her all my attention and diamonds and pearls.